Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Gemeenten hebben honderden miljoenen euro's verlies geleden op bouwgrond die nu onverkoopbaar blijkt. Daardoor bezuinigen gemeenten op publieke voorzieningen zoals bibliotheken en sportclubs en gaan huizenbelastingen omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De gemeente Apeldoorn deed volgens Nieuwsuur vorig jaar het grootste verlies, 124 miljoen euro. Andere gemeenten met grote verliezen zijn Heerenveen, Den Haag en Groningen. Amerikaanse minister Clinton neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de veiligheid rond het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. Bij een aanslag op 11 september dit jaar op het consulaat kwam onder andere ambassadeur Stevens om het leven. Clinton zegt dat de beveiliging haar verantwoordelijkheid is als minister van Buitenlandse Zaken. Tegenover CNN zei ze dat ze zo wil voorkomen dat Obama's politieke tegenstanders er garen bij spinnen de Britse Labour-partij wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de beschuldigingen van seksueel misbruik door BBC-corrivé Jimmy Savile... los van het politieonderzoek. De vorig jaar overleden Savile was bekend als discjockey en presentator van BBC-programma's... als Top of the Pops en Jim Fixit. Hij zou zeker 60 minderjarige meisjes hebben misbruikt. De BBC heeft drie onderzoeken aangekondigd in de zaak... maar Labour vindt dat het niet aan de Britse omroep zelf is... om het wangedrag van Savile te onderzoeken... Om de slachtoffers recht te doen moet er door een onafhankelijke instantie onderzoek worden gedaan, zegt Labour. De Rolling Stones gaan samenwerken met Endemol. Het mediabedrijf gaat samen met de Britse band de digitale rechten rond de nieuwe Stones Tour 50 and Counting exploiteren. Onderdeel van de samenwerking is een rechtstreekse uitzending van het afsluitende optreden in de Verenigde Staten op 15 december.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 and put a smile down when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face. to enjoy the fun. lasci il passato. Vivere, anche se non l'ho chiesto io di vivere come una canzone che nessuno canterà.